vonden. Vrijwel allemaal waren ze onthoofd. Ze maakten waarschijnlijk deel uit van een drugsbende. Er lagen briefjes bij de lijken waarin dreigende taal werd geuit naar concurrerende bendes. De andere 17 doden werden gevonden op andere plaatsen in Acapulco en op de snelweg ernaartoe. Politie en leger overleggen over maatregelen om het drugsgeweld in Acapulco in te dammen. Het weer vannacht eerst helder. Het is rond nul en er is kans op verraderlijke gladheid. Tegen de ochtend bewolkt en vanuit het westen lichte regen.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 Dat is vooral te danken aan een stijgende vraag naar nieuwe woningen. De bouw van nieuwe bedrijfspanden en kantoren neemt nog af, net als de grondwegen en waterbouw. Dat komt vooral door bezuinigingen van overheden. De bouw leed de afgelopen twee jaar een productieverlies van in totaal 15 De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog iets krimpen, maar volgend jaar wordt 2 meer werk verwacht. Het RIVM komt vandaag met een advies voor de volksgezondheid... naar aanleiding van de brand bij een chemiebedrijf in Moerdijk. Het advies werd gisteren al verwacht, maar het instituut had meer tijd nodig... om onderzoeksgegevens te bestuderen. Er wordt onder meer gekeken naar het gevaar dat neergeslagen roetdeeltjes mogelijk nog vormen. Later vanochtend is er een persconferentie van de burgemeesters van Breda en Dordrecht... over eventuele maatregelen. In Tunesië zijn alle scholen en universiteiten voor onbepaalde tijd gesloten. De regering wil met die maatregelen een eind maken aan de al drie weken durende protestdemonstraties tegen jeugdwerkloosheid en corruptie bij de overheid. Bij de betogingen vielen afgelopen weekend zeker 14 doden. Lionel Messi is gekozen tot beste voetballer van 2010. Hij kreeg in Zurich de FIFA Gouden Bal. Messi bleef in de verkiezing zijn ploeggenoten van Barcelona, Iniesta en Xavi voor. Vorig jaar werd Messi ook al gekozen tot beste speler ter wereld. Dit jaar zijn voor het eerst twee verkiezingen samengevoegd. Die van